7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Ja, ik denk dat er mogelijk een verband is tussen de schietpartij in Orlando en terreurorganisatie Islamitische Staat. De dader was bekend bij de FBI en stond op een lijst van mensen die mogelijk met, met IS sympathiseren. Volgens de FBI zijn er geen aanwijzingen dat IS de aanslag heeft georganiseerd. De dader van de schietpartij in Orlando is een 29-jarige Amerikaan. Zijn ouders komen uit Afghanistan. Hij schoot vannacht 50 mensen dood. 53 bezoekers raakten gewond. Volgens de politie was de dader alleen en een geoefend schutter. Hij had een wapenvergunning en een licentie om als beveiliger te werken. De man heeft ongeveer drie uur een aantal mensen gegijzeld gehouden in de club. Toen bestormde de politie de bar en schoot de dader dood. De slachtoffers liggen nog in de nachtclub. Pas als helemaal zeker is dat er geen explosieven in het gebouw zijn... kan worden begonnen met het onderzoek en het identificeren van de slachtoffers. Over een half uur komt president Obama met een reactie op het drama in Orlando. Op de A58 bij Breda zijn twee Fransen van 23 en 25 opgepakt... met enkele 10.000 euro's contant geld in hun auto. De bestuurder viel op door zijn gevaarlijke rijgedrag. Waar het geld vandaan komt is onduidelijk. De politie verdenkt de Fransen van witwassen. De UEFA dreigt Engeland en Rusland uit te sluiten van verdere deelname aan het EK... als hun supporters zich nog een keer misdragen. In de aanloop naar de EK-wedstrijd werd Marseille dagenlang geteisterd door voetbalrellen... tussen hooligans uit Rusland en Engeland. De tuchtcommissie van de UEFA heeft verder een strafonderzoek ingesteld naar de Russische voetbalbond. Fans uit dat land staken gisteren ook vuurwerk af in het stadion en maakten zich schuldig aan racistisch gedrag. Het weer op de meeste plaatsen worden de buien minder en is het droog. Later vanavond zijn vannacht vanuit het westen opnieuw regen. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en zo nu en dan flinke buien met kans op onweer. Ook af en toe zon. Het wordt 17 tot 20 graden.